Het is voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat de PvdA niet in het gemeentebestuur van de hoofdstad zit. De drie partijen hebben vooral op het gebied van wonen nieuwe plannen de details worden later bekendgemaakt. Volgens de Telegraaf krijgen huizenbezitters de mogelijkheid om in één keer de erfpacht af te kopen. De grond blijft dan wel in handen van de gemeente, maar de jaarlijkse bijdrage van huizenbezitters vervalt. De PvdA wil een verbod op producten die door kinderen zijn gemaakt. Tweede Kamerlid van Laar wil ook dat bedrijven die deze producten verkopen worden bestraft. Hij zal vanmiddag op de dag tegen kinderarbeid een voorstel erover overhandigen aan minister Ploemen. Als de verkoop van producten uit kinderarbeid strafbaar wordt... komt de bewijslast bij het Openbaar Ministerie te liggen... en zullen bedrijven volgens de PvdA beter controleren hoe hun producten zijn gemaakt. De marechaussee heeft zeven mensen opgepakt die worden verdacht van drugsmokkel. Een van hen is zelf een medewerker van de marechaussee. De recherche kwam de verdachten op het spoor nadat er aanwijzingen waren binnengekomen over de smokkel van cocaïne via Schiphol. De verdachten zijn in de afgelopen weken gearresteerd. Daarbij zijn drugs en geld in beslag genomen. Drie mensen zitten nog vast. Een deel van het luchthavenpersoneel in Rio de Janeiro heeft voor vandaag een 24-uur staking afgekondigd op de dag dat het WK begint. Op de internationale luchthaven en een kleinere luchthaven eisen werknemers 6% meer loon. Hoeveel hinder WK-reizigers van de staking hebben is niet duidelijk. Het weer vandaag periode met zon, maar ook wat wolken. Het blijft overal droog. Vanmiddag is het rond 20 graden aan zee en mogelijk 23 graden landinwaarts. Ook morgen geregeld zon en 18 tot 23 graden. Morgenavond kans op een bui. Dit was het NOS. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch staat file bij Nieuwegein 3 kilometer. Dat komt door een gestrande vrachtwagen.